heel even stil. zit, zie ik vaak. Geen overwinning is er en geen nederlaag. bij mij zeg je blij, ik wil je.